De kampen worden voor 31 januari gesloten. In de overvolle kampen worden ruim 130.000 Tamils vastgehouden. Een half jaar geleden werden er 300.000 mensen in opgevangen... die waren gevlucht voor de strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers. Bewoners mogen pas weg als vaststaat dat ze geen banden hebben... met de verslagen rebellenbeweging. Er zijn veel klachten over het voedsel en de sanitaire voorzieningen in de kampen. Sri Lanka staat onder internationale druk om de Tamils te laten gaan. De politie in Italië heeft twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen in Mumbai van vorig jaar. Het zijn een vader en een zoon uit Pakistan. Ze werden aangehouden in de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens de politie leverden de mannen logistieke steun voor de terreuraanslagen. Ze runden in Italië een geldoverboekingskantoor. Ze zouden onder valse naam een internettelefonieabonnement hebben gekocht... dat een dag later werd gebruikt door de terroristen in India. De aanslagen in Mumbai waren in november vorig jaar. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen. 71 zitten er vast onder de grond. Op het moment van de explosie waren bijna 530 mensen in de mijn aan het werk, van wie het merendeel uit de mijn wist te ontkomen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer, in het midden en oosten eerst nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon.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 Goedemiddag Rudy en natuurlijk Pascal. Hey, goedemiddag. Ja, ja. Daar zijn jullie dit keer voor het eerst met z'n tweeën dan. Ja, ja. In een nieuwe setting van Roy On Air en binnenkort een hele andere setting. Maar daar hoort u later in de uitzending eh, meer over hier bij Roy On Air. Vandaag wel een hele speciale uitzending. Er is hulp over gesproken vorige week. Namelijk, wij waren vorige week bij de... Ja, Alex hè. Ja, we waren bij het jubileumconcert van Alex. Was wel heel erg gezellig hè. Ja, we hebben een goed feestje achter de rug. Kan je er een beetje over vertellen? Hoe eh, vond je Nou ja, ik vond het ontzettend gezellig. We waren hartstikke vroeg. En eh, ja, we hebben gewoon ontzettend veel gezien. Ontzettend veel bekende Nederlanders gesproken. En eh, ook gewoon gefeest. We hebben gewoon lekker tussen de menigte gestaan. En helemaal uit ons dak. Het was echt een geweldig feest. Het was zeker een feest. Ja, helaas Rudy, jij was er niet bij. Nee. Nee, oh. oh traantje. Nee, volgende, keer, volgende keer ben jij erbij natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar de luisteraars kunnen ook horen vandaag, want u hoort in ieder geval heel veel Alex vandaag eh, in Roy En eh, tijdens uh, Air alle interviews en reportages. En we gaan gewoon beginnen. Zullen de zijn jullie er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ik ben er ook klaar voor. We gaan naar 10 jaar Alex hier op CFM Zandvoort. Op dit moment staan wij in het Leeuwenhorst eh, NA Hotel in Noordwijkerhout. En daar treedt vanavond eh, Alex eh, op met heel veel andere gasten. 10 jaar Alex, ehm, ja, daar gaan wij vanavond achteraan wat precies Alex nou inhoudt. 10 jaar lang, leuke hits, welke hits het leukst waren. Is Alex misschien de nieuwe topper? Dat hoort u ook allemaal vanavond tijdens Roy On Air vanuit het Leeuwenhorst NA Hotel in Noordwijkerhout. Precies slaat mijn hart altijd. met allebei je handen. Handen, die handen, die willen zoveel meer. Dat bewaar ik voor een andere keer. staan hier buiten met eh, Melissa en Sjors in de kou. Waar sta je op te wachten, Sjors? Voor het eh, jubileumconcert van Alex, voordat we naar binnen mogen. Ja, precies. daar staan ze hier allemaal voor. Heb jij eh, al een idee wat de avond gaat brengen? Ik hoop een hoop gezuip en lekkere muziek. Een hoop gezuip. Ja, dat is altijd belangrijk natuurlijk. Melissa, grote fan van Alex? Ja, best wel. Ja, alleen Alex? Want we krijgen natuurlijk nog een hoop andere artiesten vanavond. Ja, onder andere van Zuid Thomas Berger. Daar kom ik ook voor. Oké. En eh, hoe zijn jullie er zo op gekomen om hierheen te komen? Nou, ik heb een aantal paar weken geleden in Noordwijk een poster zien hangen van de Alex. En eh, ja, dat eh, ja, leek me wel leuk. En ik ben best wel fan van Nederlandstalig. Dus ik dacht, nou, laten we maar proberen. Oké, nou dat heeft je hier gebracht. Nou, ik wens jullie veel plezier vanavond. En misschien spreken jullie na de uitzending nog een keer. Of na, de, na het concert nog eventjes om te horen hoe het is gegaan. Oké? Fijne avond. Esther, wat eh, brengt jou hier vanavond? Ehm, nou, ik heb een uitnodiging gehad van een vriendin. Die heeft kaartjes gewonnen voor Alex. En eh, we gaan nu met z'n drieën zo meteen naar binnen. Wat verwacht je van de avond? Ehm, nou, eigenlijk <laughs> dat het heel gezellig is. En nou ja, met Alex is het altijd een feestje. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Welke hit vind je het leukst van Alex? Ehm, handen die handen. Geen eens Bossie Rode Rozen? Eh, nee, want omdat iedereen het vindt eigenlijk. En ik vind het een beetje standaard. Want als je mensen vraagt naar hun lievelingsliedje, dan zeggen ze dat meteen. Dus ja, dan eh, vind ik een andere leuker. <laughs> Welke vriendin heb je uitgenodigd van de twee? Uh, nou ja, allebei. Kim en Delilah. <laughs> Kim? Kim? Hoe, oh, sorry. Kim, eh, heb jij kaartjes gewonnen of heb je ze gekocht? Ehm, gewonnen. Via wat? Weet ik niet. Sterren.nl? Nee. Wat zei je? Een vriendin van mij heeft ze gewonnen. Oké, en... Helemaal gezellig. Wat verwacht jij van de avond? Ehm, Weet ik eigenlijk niet. Het is een verrassing. Van wie ben je het meeste fan? uh, <laughs> <laughs> ja, van, van eh, Alex gewoon. Van Alex. Jij bent fan van Thomas Bergen? Nee hoor. Van Alex? Ja, van Alex liever. <laughs> Lekker meeswingen vanavond? Ja, zeker. Heel veel succes. zuchten. Ach, kon het altijd maar zo zijn. Maar die zomer kwam ten einde. En het afscheid viel ons zwaar. Want we wisten In my world, you are my perfect baby. Love her like a baby. It's nothing to drive the girl that's crazy. Woman in the world, up. Them amaze me sweet and a read and superlative Can't get them gal, they run off your baby. Gals surround me, but them cannot please me. In a bedroom, shabba ranking a lazy. Love off the gal, them crazy. Oh, I love the way you are, cause I'm the number one. Would love to follow your plan, but I'm Mr. Lover Man. I love the way you are. No, love with the realest. Not a gal out and roll them one feel it. Shallow rock love, yeah, that is no secret. Like your kids love, a Secret. You is a woman with no love, no weakness. And a boy out and roll them one beef it. It is the top secret. Well, I love the way you are. Cause I'm the number one.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 Turn your turn your like a baby. I love the way you are, cause I'm the number one. Would love to follow your plan, but I'm a even buiten en we hebben Melissa hier voor ons staan. Melissa, jij staat hier voor Alex. Ja, onder andere. Onder andere, want wie heb je nog meer? Ja, ik kom eh, ook voor Thomas Bergen en Frans Duits. Oké, we hadden net al eventjes gebabbeld met z'n tweeën en eh, je vertelde dat je, eh, je had je aangemeld bij sterren.nl, je had kaart gekocht voor Alex. En wat gebeurde er toen? Nou, ik had de kaarten zelf al gekocht. En toen drie dagen later kreeg ik een brief binnen van de Tros en Sterren.nl dat ik VIP-kaart had gewonnen. Oh, kijk, dat is wel mooi. En weet je wat de voordelen ervan zijn, of niet? Nee, ik heb geen flauw idee. Ik ben heel benieuwd. Oké, heb je ze al opgehaald, de VIP-kaarten? Nee. Dan moet je even naar de VIP-balie lopen zometeen, want anders dan, eh, dan loop je ze mis natuurlijk. hey, wat verwacht je van vanavond? Ja, gewoon een hele hoop gezelligheid, veel feesten, lekker losgaan met z'n allen. Gewoon heel, heel het Leeuwenhorst op zijn kop zetten. Kijk, dat is een goede insteek. Waar kom je vandaan? Ik kom zelf uit Den Haag. Oké, dus een klein reisje hier naartoe. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel plezier vanavond. En eh, misschien spreken we aan het einde nog een keertje om eh, te horen hoe, het, eh, hoe je het hebt gehad. Ja, hartstikke leuk. Fijne avond nog. Ja, dankjewel. Ja, ondertussen zijn we in de zaal aangekomen. Het feestje begint al behoorlijk los te gaan. En ik heb hier Kok bij me staan. Kok, wat brengt jou hier? Nou, wat mij hier brengt is een fraaie avond, een gezellige avond. En het jubileumconcert van Alex. Oké, je bent een grote fan van Alex? Nee, ik ben zeker geen groot fan van Alex. Maar ik ken Alex persoonlijk. Ik ben jaren partier geweest bij Café Bollejan in Amsterdam. Waar hij heel vaak optrad. En zodoende ken ik hem. Oké. En daarom ben ik hier. Oké, ja, dus je hebt wel een band met hem. Ja, privé wel op deze manier. Dus één is de reden. Ik kom nooit op concerten bij, maar dit is een jubileum. Dus een reden om te komen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. en wat vind je van de rest van de artiesten die komen optreden? Nou, ik, heb, ik weet eigenlijk niet eens wie er komt. Frans-Duits heb ik gehoord en eh, Thomas Berger heb ik gehoord. Ja, toppetjes. Oké, dus dat is wel jouw... Ja, ja, ja. Sta je nog steeds bij Bollian of is dat afgelopen? die tijd is geweest. Ik ben gewoon uh, gepensioneerd portier. Oké. Hey, bedankt voor je tijd en een eh, fijn concert. Ja, dankjewel. last dance, last chance for love. Yes, it's my last chance for romance. to hold me, just hold me, cause when I'm dead, I'm so, so dead. I'm so dead. Amsterdam Binnenklaarboord. Oh, let let's dance, the let's dance, the let's dance, let's dance, the dance, dance It's my last chance for staan even buiten en we hebben Melissa hier voor ons staan. Melissa, jij staat hier voor Alex. Ja, onder andere. Onder andere, want wie heb je nog meer? Ja, ik kom eh, ook voor Thomas Bergen en Frans Duits. Oké, we hadden net al eventjes gebabbeld met z'n tweeën en eh, je vertelde dat je, eh, je had, je aangemeld bij sterren.nl of je had kaart gekocht voor Alex. En wat gebeurde er toen? Nou, ik had de kaarten zelf al gekocht en toen drie dagen later kreeg ik een brief binnen van de Tros en Sterren.nl dat ik VIP-kaart had gewonnen. Oh, kijk, dat is wel mooi. En weet je wat de voordelen ervan zijn, of niet? Nee, ik heb geen flauw idee. Ik ben heel benieuwd. Oké, heb je ze al opgehaald, de VIP-kaarten? Dan moet je even naar de VIP-balie lopen zometeen, want anders dan, eh, dan loop je ze mis natuurlijk. hey, wat verwacht je van vanavond? Ja, gewoon een hele hoop gezelligheid, veel feesten, lekker losgaan met z'n allen. Gewoon heel, heel het leeuwenhorst op zijn kop zetten. Kijk, dat is een goede insteek. Waar kom je vandaan? Ik kom zelf uit Den Haag. Oké, dus een klein reisje hier naartoe. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel plezier vanavond. En eh, misschien spreken we aan het einde nog een keertje om eh, te horen hoe, het, eh, hoe je het hebt gehad. Ja, hartstikke leuk. Fijne avond nog. Ja, dankjewel. Ja, ondertussen zijn we in de zaal aangekomen. Het feestje begint al behoorlijk los te gaan. En ik heb hier Kok bij me staan. Kok, wat brengt jou hier? Nou, wat mij hier brengt is een fraaie avond, een gezellige avond. En het jubileumconcert van Alex. Oké, je bent een grote fan van Alex? Nee, ik ben zeker geen groot fan van Alex. Maar ik ken Alex persoonlijk. Ik ben jaren partier geweest bij Café Bollejan in Amsterdam. Waar hij heel vaak optrad. En zodoende ken ik hem. Oké. En daarom ben ik hier. Oké, ja, dus je hebt wel een band met hem. Ja, privé wel op deze manier. Dus één is de reden. Ik kom nooit op concerten bij, maar dit is een jubileum. Dus een reden om te komen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Hey, en wat vind je van de rest van de artiesten die komen optreden? Nou, ik, heb, ik weet eigenlijk niet eens wie die komt. Frans-Duits heb ik gehoord en eh, Thomas Berger heb ik gehoord. Ja, toppetjes. Oké, dus dat is wel jouw... Ja, ja, ja. Sta je nog steeds bij Bollian of is dat afgelopen? Nee, die tijd is geweest. Ik ben gewoon uh, gepensioneerd portier. Oké. Hey, bedankt voor je tijd en een eh, fijn concert. Ja, dankjewel. Dankjewel, jongens. Laila, laila, laila, laila, mijn zomerzon. Laila, laila, laila, lai. Laila, laila, laila, lai. Het is de zomerzon. Laila, laila, laila, lai. Laila, laila, laila, lai. Het is de zomerzon. Laila, laila, laila, lai. Laila, laila, laila, lai. Het is de zomerzon. Dicht bij elkaar op het warme zand. Lekker lui op het strand in een ander land prachtige zomerzon. Zachte gitaar en de koele wind en somos um. nu bij eh, Nick Nielsen. Eh, ja, hij werd ook wel eens genoemd als de mask van Uri Geller, toch? Echt waar? Oh, daar heb ik niks van meegekregen. Nee, klopt. Ja, dat dacht men hè, dat ik dat was. Maar dat was ik niet. Presentator van lijn 4 eh, geweest. Nu druk aan het presenteren zoals Alex bijvoorbeeld. Dat 10 jubileum. Hoe is het verder met je? Ja, het gaat heel goed. Ik maak een heel mooi muziekprogramma voor sterren.nl. Hart voor muziek. Met nou ja, alle, alle toppers die we in Nederland hebben. En ehm, daarnaast mag ik eh, heel veel mooie eh, projecten in het land doen. Onlangs uh, eh, Gerrit Jonings concert gepresenteerd. Nu het feestje van Alex. En ik ben een heel mooi programma aan het maken voor de wereldkampioenschappen voetbal. Dus dat wordt heel spannend. Maar eerst maar even vanavond zorgen dat alles goed gaat. je bent ook goochelaar, toch? Ja, ja, klopt. Dat is een beetje mijn roots. Ik ben tweevoudig Nederlands kampioen goochelen. En dat, eh, nou, dat heeft me eh, nou, heel veel goeds gebracht. Uh, ben, ben, ik heel de wereld over geweest. En, en nu ben ik maar het focus op presenteren. Dus Gogel of dwijnt wel naar de achtergrond. Hoe is de band met jou en Alex? Goed. Ja, we zijn, ja, zoals je dat zegt, vrienden uit het vak. Je komt elkaar heel veel tegen. En dat schept op een gegeven moment een band. En nou, een beetje dezelfde bloedgroep. Dus dat, ja, dat zorgt ervoor dat je elkaar toch opzoekt als je op evenementen samen staat. Kunnen we verder nog wat van jou verwachten in de toekomst? Dat mag ik hopen, toch? <laughs> maar kan je ons wat vertellen? Nou ja, goed, ik ben nu heel gelukkig met wat ik doe. Ik ben eh, ja, heel, heel trots op Hart voor Muziek. Eh, het programma Live After Voetbal, wat ik ga doen, eh, dat wordt mooi. En, en, voor de rest heb ik nog heel veel ambities en idealen. En blijf ik gewoon heel hard werken en mijn best doen. En dan gaan we wel kijken wat, wat dat weer gaat opleveren. Ehm, waar wordt het uitgezonden? Live of de voetbal? Live of de voetbal eh, zal eh, de laatste maanden bij RTL uitgezonden worden. En tot die tijd, eh, dus dat is ongeveer twee, drie maanden voor, voor het WK begint. En tot die tijd kun je het volgen op internet. Dankjewel. Alsjeblieft. ben je hoort ze, je ziet ze op sterren.nl. Nou, we staan hier naast eh, twee charmante dames eh, met een eh, sterren.nl t-shirt. En dat zegt mij toch iets over de tros. Volgens mij is dat een onderdeel van de tros. We gaan even horen wat ze hier vandaag komen doen. Met wie heb ik het genoegen? Met Amber. Ik ben de ledenwerver van sterren.nl. Wij zijn hier op zoek naar gratis nieuwsbriefleden. Oké, dus jullie delen allemaal leuke kaartjes uit en dan kunnen mensen lid worden van sterren.nl. En wat zijn de voordelen daarvan? dat je iedere week, eh, iedere week een leuke nieuwsbrief krijgt, maar daarin allerlei prijsvragen. En word je op de hoogte gehouden van wanneer, er ergens een leuk concert is. En als je hem nu invult, dan eh, kun je een leuke ster.nl verrassingspakket winnen. Oké, nou ja, wij staan hier, wij kunnen zo'n kaartje meenemen. Maar mensen die luisteren naar de radio, eh, waar kunnen ze eventueel zich aanmelden? Op www.sterren.nl. Oké, daar staat gewoon een formulier en dan kan je je aanmelden. Zijn jullie zelf nog een grote fan van Alex? Niet van Alex, maar wel van sterren.nl. Ah, oké. Nou, ik wens jullie in ieder geval veel plezier vanavond. En misschien treffen we elkaar later op de avond nog. Is goed, dankjewel. Nou, we zijn even de kleedkamers ingedoken en eh, we zitten hier eh, tegenover meneer Peter Beense. Goedenavond. Ontzettend goedenavond. Leuk dat je eventjes wil reageren, dat je even tijd eh, wil vrijmaken om ons eventjes wat dingen te vertellen over waar je mee bezig bent de laatste tijd. Je bent vanavond hier als gastoptreden van, bij Alex. Hey, je hebt een goede band met Alex? Ja, ik heb een goede band met Alex. Ik ken hem al heel wat jaartjes natuurlijk. ook zijn beginperiode meegemaakt en vanaf die tijd kennen we elkaar ook al. En ja, ik vind het ontzettend leuk voor hem dat hij eh, zo'n prachtig concert gaat geven nu. Ja, en eh, jij gaat er een mooie bijdrage geven natuurlijk. Ik ga mijn best doen. Ik bedoel, eh, als ik een klein stukje er naartoe kan dragen om het een topavond te maken, dan ben ik de laatste die het, hè, die niet zou doen. Ja, we kennen hier wat dat betreft, dus dat gaat helemaal goed komen. Eventjes uh, andere slag, wat, uh, wat, waar ben je mee bezig? Wat houdt je op dit moment bezig qua ja, werk, muziek? Wat doe je, wat doe je nogal? Nou, het is dus eh, ongeveer twee maanden geleden, eh, tweeënhalf maand geleden dat ik mijn laatste single uitbracht. Uh, ga met me mee. Heel leuk, lekker zomers nummertje. Maar ik, ja, ik ben natuurlijk druk bezig met... ik, ik ben van, van boekerskantoor veranderd. ander management erbij gekregen. Ik ben van de platenmaatschappij nu veranderd. En dat, dat, dat moet ze vruchten nog af gaan werpen. We, gaan, we zijn eigenlijk nu nummers aan het zoeken. En we gaan waarschijnlijk het nieuwe jaar een eh, nieuw album opnemen. Oké, okay, dus een beetje opstartproblemen, om het maar zo te zeggen. Moet ik, een beetje, eh, moet ik het een beetje zien en het gaat nu langzaam lopen. Nou, het is zo dat eh, je hebt natuurlijk... ik ben bij een nieuw kantoor en, en dan heb je natuurlijk even je kinderziektes en de opstartproblemen die je hebt qua mensen leren kennen, qua, qua nummers zoeken weer. de, de afspraken met de platenmaatschappijen en zo. Maar alles is eigenlijk zo'n beetje nu in kannen en kruiken. Dus we zijn nu eigenlijk druk bezig met eh, de nummers te zoeken. En dan is het alleen een kwestie van, van het uitwerken van alles. En dan, eh, ja, dan eh, gaan we er weer voor 200% voor. Dus 2010 wordt Peter Beens jaar? Ik ga mijn best doen. Ik, sowieso zit ik dan 25 jaar in het vak. Dus dat, dat gaat de goede kant op. En ja, dat zegt voor mij is het ja, dan een kwestie van we zijn van plan om iets met een concert te gaan geven nog, eh, om eh, zo'n zo jubileumconcert. Maar de, rest zal daarna wel, wel blijken. Ik bedoel, eh, er zijn een heleboel dingen nog in, de, in, het, in het verschiet, dus ja, hou maar in de gaten. Nou, dat gaan we zeker doen. Hey, bedankt voor, deze, voor dit interview en ik wens je heel veel succes en plezier raken op het podium. Graag gedaan. Tot ziens. jouw zacht schenen zon. Allah'a entertain you. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. U luistert nog steeds naar Air, de speciale Alex eh, editie 20 of 10 jaar Alex. Een hele mooie prestatie en u heeft allemaal kunnen meemaken wat wij vorige week hebben meegemaakt tijdens het eh, fantastische, leuke concert. Zometeen het tweede uur natuurlijk veel en veel en veel en veel meer over Alex. We hebben Gerard Joling in de house. Jee. We hebben... Rudy. Rudy ook in de house trouwens. <laughs> en eh, Rudy ehm, heeft eh, ja, zijn uh, eh, eendagsvlieg klaarstaan. Ja, en daar gaan we op naar het nieuws, hè? Ja, ja, het nummer stond 12 weken in de top 40, waaronder drie weken op nummer 1. Vooral onder de jongeren was het erg populair. Het rapnummer stond maar liefst vier, in 34 landen op de nummer 1 positie. De twee rappers kwamen uit, uit Nederland en ontmoetten elkaar in 1986. Ze hadden een demo gemaakt van het nummer Holiday van Madonna en waren van plan het uit te brengen. DJ Sven en MC Michael G waren de auteurs. Ze hebben verder nog een aantal nummers uitgebracht, waaronder de Celebration Rap, maar die kon lang niet tippen aan de Holiday Rap. MC Michael G eh, bleef nog lang actief in de muziek, maar scoorde geen grote hits meer. Hij raakte verslaafd en dakloos. En hij werd dakloos. In 2009 presenteerde hij zijn nieuwe band Lions Den in de Wereldrijd Door. DJ Sven is tegenwoordig DJ bij Radio Veronica. Deze week is de enige vlieg MC ehm, Mike G en DJ Sven met de Holiday Rap. it, Joe Pike, the g rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We're gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a rang a dong for a holiday. Mike and D and Swan, we're here to stay. We're gonna ring a rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just we are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday. I've screamed a lot. The only thing is cool. The only thing I've got. is where Ferris told me. I better go. when where hanging on the street. In the street get show. And about rocks. What happened to you? I told him it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school. I thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is longer than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring ring a dong for a holiday. Mike and DX West, we're here to stay. We're gonna ring ring a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you're a We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Is the thing most rappers do. Yo, I can write my own oh, shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm and stereo. And you don't stop, with that body rock, you won't stop, with that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. M I K E R Yo, M is microphone and G is genius. Michael D in the house, that's